De stichting roept mensen op om dit soort klachten te melden bij hun huisarts. Op die manier wordt de boel beter in kaart gebracht en kan er misschien sneller onderzoek naar worden gedaan. In India is afgelopen 24 uur een record aantal mensen overleden aan corona. Meer dan 4000. Het dodental sinds het begin van de pandemie staat in India op zo'n 240.000. Alleen in de VS en Brazilië zijn meer mensen gestorven door het virus. Barcelona, Juventus en Real Madrid willen de Super League doorzetten. Dat hebben de drie topclubs in een verklaring laten weten. De UEFA dreigt met straffen voor de club. Ze zouden een boete van 15 miljoen euro moeten betalen. Barcelona, Juventus en Real Madrid accepteren dat niet. Het zou kunnen dat ze daardoor niet mee mogen doen aan de Champions League. Een regenjas aan, portemonnee in de zak en hup, het terras op. In België zijn de stoelen en tafeltjes weer buiten gezet. Voor het eerst in dik een half jaar. Om 8 uur vanochtend gingen de pintjes tappen al open. En dat het miserig pisweer is, maakt deze terrasgangers niet uit. Maar er was ons wel gezegd dat het maar ging zijn. <laughs> Dus, uh, maar nee, het is oké. Ik denk dat we wel goed zitten. Je hebt een heel grote luif vol met verwarming, dus dat is wel aangenaam om te zitten. Een beperkte kroegentocht, zo van de middag met mijn broer en van de avond met een vriendin. Eh, weer of geen weer, we gaan dat in alle veiligheid toch doen om ervan te genieten, zeker wel. En dan krijg je nog het weer. Ja, ik had het al een beetje gezegd. Hè. Veel nattigheid vandaag. Met een graad of 12 is het ook niet al te warm. Morgen dan wordt het wel warm tussen de 22 en 27 graden. In de loop van de dag is er dan wel kans op onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan wat files door de wegwerkzaamheden. Dit weekend is de A4 van Amsterdam naar Den Haag dicht tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. Dat kost je nu zo'n 5 minuten extra voor Hoofddorp.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 Gone are the days of young better run for cover. There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. You don't know how. all night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started love days of young, but I run for cover.